Volgens de Griekse brandweer werden binnen 24 uur 141 natuurbranden in heel het land gemeld. En ook een bosbrand bij het Yosemite National Park in de Amerikaanse staat Californië breidt zich verder uit. Daar staat een gebied van meer dan 48 kilometer in de brand. De paus is onderweg naar Canada. Hij gaat daar persoonlijk sorry zeggen voor de misstanden op katholieke kostscholen. In de 19e en 20e eeuw werden in Canada kinderen van de oorspronkelijke bewoners gedwongen naar kostscholen gestuurd. En op die scholen ging veel mis, zegt correspondent Andrea Vrede. Die kinderen daar, dat waren 150.000 kinderen in totaal van al die inheemse bevolking. Die werden van hun ouders afgehaald, die moesten naar die internaten. Daar moesten ze eigenlijk hun eigen cultuur afleggen. Ze mochten hun eigen taal niet meer praten, hun eigen cultuur niet meer eh, handhaven. Ze moesten natuurlijk christen worden, ze moesten Canadezen worden. En daar helaas op die internaten is is ook heel veel misbruik geweest. In totaal is de paus zes dagen in Canada. Hij reist van plek naar plek om in gesprek te gaan en om zijn excuses aan te bieden. En de grote vakantieuittocht is begonnen. Nu gisteren ook regio Zuid vakantie kreeg, heeft het hele land zomervakantie. En dus zijn alle kerfinstallingen door het hele land zoetjes aan leeg. En bij die in Klazina Veen in Drenthe wordt er, voordat er wordt weggereden, even een check gedaan. Linker doet het. Rechter doet het ook. Rem. Ja, perfect. Mooi. De caravan die hangt er weer achter. Ja, inderdaad. Ja. Weer klaar voor de vakantie. Ja. En, en waar gaat u naartoe? Eh, de planning is eh, richting Zwolle. Ik heb geen zin om eh, lange afstanden te rijden met de caravan. En dan nog het weer. Droog, volop zon, 24 graden aan het strand tot 31 in het zuiden. Vanavond wat minder wind en nog lang warm. Morgen steeds warm, afwisselend wolken en zon en kans op een buitje. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is erg druk op wegen richting het strand. Zo zien we files op de N200 vanuit Haarlem naar Zandvoort... en op de N201 vanuit Hoofddorp naar Zandvoort hebt daar in, bij, op beide wegen 20 tot 30 minuten vertraging.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 Esa boca linda, un descarante forma caliente, sabe que mi papito, adelante de mis ojos, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante.